Het vuurwerk ontplofte rond kwart over zes. Het slachtoffer is op de plaats van het ongeluk overleden. Twee jaar geleden vielen voor het laatst doden door vuurwerk. Een advocaat die tientallen gearresteerde jongeren uit Veen bijstaat... heeft kritiek op de aanpak van de politie. Honderd Brabantse jongeren keerden zich gisteravond tegen de politie en de brandweer... nadat ze autowrakken in brand hadden gestoken. De groep blijft ook tijdens oud en nieuw vastzitten. De advocaat spreekt van een schepnetmethode... waarbij alle aanwezigen zijn opgepakt zonder dat duidelijk is wie wat heeft gedaan. In Zuid-Soedan zitten twee Nederlandse marechaussees vast op een VN-basis met vluchtelingen. Het zijn opleiders van Zuid-Soedanese politiemensen. Sinds de mislukte staatsgreep van half december kunnen ze het land niet uit. De VN-basis is een toevluchtsoord geworden voor duizenden vluchtelingen. Volgens de Nederlanders is de situatie erbarmelijk. Defensie probeert de twee weg te krijgen. De vuurwerkverkoop ligt dit jaar iets hoger dan vorig jaar. Volgens schattingen van de branchevereniging hebben consumenten voor ongeveer 67 miljoen euro aan vuurpijlen en knallers aangeschaft. Vorig jaar gingen voor zo'n 65 miljoen de lucht in. Daarnaast zijn er naar schatting een miljoen vuurwerkbrillen over de toonbank gegaan. Een deel van Almere heeft vanavond uren zonder stroom gezeten. Rond kwart over zes viel de stroom uit bij zo'n 26.000 woningen. Stap voor stap kon netbeheerder Liander de adressen weer van elektriciteit voorzien. Rond 9 uur was de storing volledig verholpen. De oorzaak was een kapotte kabel in een verdeelstation. Het weer, op de meeste plaatsen regent het. Na middernacht klaart het op.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 by your side